ik ben Ties en dit is het nieuws van NOS op 3. In Bad is een extreemrechtse man opgepakt die plannen zou hebben voor een aanslag. In zijn huis in Erp in Brabant vond de politie vuurwapens en munitie. De man van 24 zegt volgens het OM dat hij lid is van de Geuzenbond. Dat is een extreemrechtse organisatie gericht op jongeren. Volgens de AIVD was de verdachte bereid om geweld te plegen. Hij zit voorlopig 14 dagen vast. Blijf meedoen aan bevolkingsonderzoeken en vaccinatieprogramma's van de overheid. Met die oproep komt gezondheidsminister Jansen. Ze zegt dat ze zich voor kan stellen dat mensen zijn geschrokken van de hek... bij een laboratorium dat onderzoek deed naar baarmoederhalskanker. De gegevens van honderdduizenden vrouwen werden daarbij gestolen. Het lichaam dat gisteren werd gevonden in Almere... is inderdaad van de Syrische vrouw van 24 die werd vermist. Ze verdween vorige week donderdag nadat ze bij een Syrische man van 34 in de auto was gestapt. De politie ziet hem als verdachte en is naar hem op zoek. Door heel Nederland wordt vandaag de bevrijding van voormalig Nederlands-Indië herdacht. Precies 80 jaar geleden. Onder meer in Rotterdam, daar staat de verslaggever van Rijnmond. Ja, ze zijn nu al aan het afbreken, maar hier zaten ruim 300 bezoekers van de Rotterdamse 15 augustus herdenking. Dat was een plechtige bijeenkomst met zang, met een voordracht. Het meest opvallende was tijdens de toespraak van lokale burgemeester Norville. Want toen meerde op dat moment een riviercruiseschip aan. En dat deed bezoekers denken aan de aankomst van hun voorvaderen even verderop aan de Lloydkade. Dat was na de Tweede Wereldoorlog toen Nederlands-Indië onafhankelijk werd en Indonesië ging heten. Veel Nederlanders en Indiërs die hadden gevochten tegen die onafhankelijkheid verhuisden toen naar Nederland. Het weer alleen in het binnenland wat stapelwolken bij 24 tot 30 graden. In de loop van de middag wel een frisse wind aan zee. Vannacht meer bewolking.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 Op de A10, de ring van Amsterdam tussen Amsterdam-West en Durgerdam... 14 kilometer langzaam rijdend verkeer en dat kost je ook 20 minuten. Verder is de N200 Zandvoort-Haarlem in beide richtingen dicht... door een ongeluk bij Overveen. En problemen zijn er op de N250, de kooi richting Den Helder.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 Alleen bij ZFM. Live vanuit Zandvoort. ZFM. I'm just sitting here playing the guitar. City high. Kodak Clef. excuse me if you see me screaming. But deep in my mind. feel like half of me is no longer alive. So please, shorty, before you walk out that door, booby, would you listen to my song?